Straks meer. cfm Maar nu eerst het... Martijn met het NOS-journaal. De Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding van de Verenigde Vergadering... waarin koning Willem-Alexander wordt beëdigd. Kamervoorzitter Fred de Graaf zal de komende drie maanden leiding geven... aan de voorbereiding van de vergadering. De Verenigde Vergadering staat straks ook onder leiding van de voorzitter van de Eerste Kamer. De Kamerleden zweren of beloven bij die gelegenheid trouw aan de koning. Ondervoorzitter Putters van de Eerste Kamer zei dat de twee kamers bij de voorbereiding nauw zullen samenwerken met de gemeente Den Haag en met de regering. Hij bedankte koningin Beatrix voor de toewijding, betrokkenheid en warme menselijkheid waarmee ze het koninkrijk heeft gediend. De Rijksrecherche heeft vanochtend invallen gedaan bij het huis en het kantoor van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol. De huiszoekingen gebeuren in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie door Van Pol en VVD-politicus Jos van Rij. En Van Rij zijn oktober vorig jaar invallen gedaan. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de banden tussen Van Rij en Van Pol al sinds vorig voorjaar. De overheid test komende maandag 4 februari het nieuwe alarmsysteem NL Alert. Degenen die het systeem op de mobiele telefoon hebben krijgen dan een controlebericht. Daarin staat dat het bericht kan worden genegeerd. Het is het eerste van drie controleberichten. Met NL Alert kan de overheid mensen waarschuwen als er zich in hun directe omgeving een noodsituatie voordoet. Israël heeft protest aangetekend bij Argentinië tegen een overeenkomst die dat land met Iran heeft gesloten. De landen gaan samen onderzoek doen naar een bomaanslag op een Joodse centrum in Buenos Aires in 1994. Daarbij vielen 85 doden. De aanslag wordt toegeschreven aan Iran. De Israëlische regering vergelijkt de overeenkomst met de uitnodiging aan een moordenaar om de moorden te onderzoeken die hij heeft gepleegd. Het weer, bewolkt en in de loop van de middag gaat het regenen. De maxima zullen rond de 10 graden liggen. Dit was het... En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files en voor vandaag, dinsdag 29 januari...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 Via de kabel op 104.5. En in de ether op